uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 571 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 156 meer dan gisteren. De meeste besmettingen zijn in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In verhouding met het aantal inwoners waren in Baarle-Nassau, Haren en Ouder-Amstel de meeste coronagevallen. Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen met 19 en er zijn 8 sterfgevallen bijgekomen. Het is meer dan het gemiddelde van vorige week. De Tweede Kamer begrijpt niet waarom er niet wordt opgeschaald bij de coronatests op Schiphol, nu voor heel Spanje en delen van Frankrijk een oranje reisadvies geldt. De teststraat kan nu maar zo'n vijfde van de reizigers uit risicogebieden aan en is s'avonds en s'nachts gesloten. Een groot deel van de oppositie en regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet de openingstijden verruimt. Op Tessel is een voortvluchtige TBS'er Henk E. aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Hij was met verlof toen hij begin juli werd betrapt bij een inbraak in een vakantiehuisje in Zeeland. Toen wist hij te ontkomen. En een surfer die gisteren werd gevonden op het Grevelingenmeer in Zeeland... is een natuurlijke dood gestorven, dat laat de politie weten. De surfer was 69, het was een man uit Duitsland. Barcelona is niet van plan om Lionel Messi zomaar te laten vertrekken. Messi heeft ons zoveel gegeven. We zullen ervoor vechten om de relatie te herstellen, zei de technisch directeur. De Argentijnse sterspeler wil zijn contract dat nog tot de zomer loopt... per direct laten ontbinden. Loopt tot de zomer volgend jaar. De technisch directeur zegt juist dat hij een nieuw team wil bouwen rond Messi. En dat is ook het plan van de nieuwe trainer van de Spaanse ploeg, Ronald Koeman. Het weer, vooral op de Wadden nog veel wind. Die neemt vanavond af. Het wordt geleidelijk droog. Morgen afwisselend zon en wolken. Er valt hooguit lokale bui en het wordt 19 tot 22 graden. Aan het eind van de middag neemt de buiigheid weer toe.